Die raakte bij een afrit richting de A50 los van de trailer en viel op de snelweg. Sindsdien is de boel helemaal geblokkeerd, vertelt deze verslaggever van Omroep Gelderland. Er zijn nu heel erg veel mensen bezig om het allemaal eh, op te ruimen. Het is natuurlijk een heel groot gevaar. Zo'n eh, eh, deel van een windturbine, de voet van een windturbine. Ja, het is voor het bedrijf een enorme baaldag. Het bedrijf wat uit Doetinchem komt. En ze zijn met man en macht en met heel veel vrachtwagens en hijskranen... aan het zorgen dat de snelweg weer vrijkomt. het lijkt nog wel even te gaan duren. Er moet een stuk weg en een vangrail worden gerepareerd. Een flinke explosie vannacht in Rotterdam. Gebeurde in een trappenhuis van een appartementencomplex. Er is niemand gewond geraakt, wel is er veel schade. Veel ramen zijn kapot geknald en er ligt een hoop glas op straat. Goed nieuws voor treinfans. Volgend jaar gaat er een nieuwe nachttrein rijden tussen Brussel, Amsterdam en Berlijn. Het is de bedoeling dat die trein drie keer per week vertrekt... met tussenstops in onder meer Amersfoort en Deventer. En de souvenirtjes en selfie-sticks liggen allemaal klaar. De toerismesector verwacht namelijk dat er weer een hoop Chinese toeristen naar ons land komen... nu ze binnenkort weer mogen reizen. De afgelopen jaren had het land veel strenge coronaregels... en in het nieuwe jaar mogen Chinezen weer de grens overreizen. Betekent dat het bij de bootjes in Giethoorn waarschijnlijk weer ouderwets gezellig druk wordt. I like the boat cruise. It's very lovely. I really like The design of the houses here is spectacular, and I enjoyed the boat cruise a lot. It was a really nice place. I say it's very beautiful. Een reisexpert zegt in de krant Trouw dat het nog wel even duurt totdat er weer vluchten naar Amsterdam vertrekken. Waarschijnlijk zal het pas in het voorjaar weer volstaan bij de Hollandse en de Keukenhof. Het weer, veel nattigheid vandaag en vooral aan zee kan het hard waaien, graadje of 9. Morgen blijft het waaien, maar tussen de buien door schijnt dan ook af en toe de zon bij 9 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Afgewisseld met diverse vaste items, maar natuurlijk ook met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of via Ziggo kanaal 40. En via internet op www.zfm-live.nl Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. Where do you go to dream?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 bijeenkomst voor naasten van mensen met autisme. We delen ervaringen en vinden steun en inspiratie aan elkaar. Meer informatie en aanmelden via Esther Madeira, telefoonnummer 06 199 49 748 06 199 49 748 of e.madeira at plus.zandvoort.nl of e.madeira En het is eens in de acht weken op de woensdag van half acht tot negen uur. Massachusetts, van de Beaches. Dit waren de Clearance Clearwater Revival met Suzy Q. Plusdienst. De plusdienst is er voor alle inwoners van Zandvoort en hun mantelzorgers... die steun nodig hebben om zelf redbaar te blijven. De plusdienst heeft vooral praktische hulp. De hulp wordt geboden door vrijwilligers en is in principe gratis. De openingstijden die zijn de werk op werkdagen van 9 tot 5 uur. Telefoonnummer 5717373. 5717373. De volgende Kingston Trio. Tom Dooley. Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley. Poor boy, you're bound to die met her on the mountain. There I took her life. Met her on the mountain. Stabbed her with my knife. Hang down your head, Tom, Julie. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom, Julie. Poor boy, you're bound to die this time tomorrow. Reckon where I'll be. Hadn't it been for Grayson, I'd have been in Tennessee. Oh, well, now, boy, hang, down, your, head, your head Hang down your head and cry. Oh, boy, hang, down, your head, and cry. Oh, boy, you're bound to die. Oh, well, boy. Hang down your head and cry. Hang down your head and cry. Hang down your head and cry. Oh boy, you're bound to die. This time tomorrow, reckon where I'll be. Down in some lonesome valley, hanging from a white oak tree your hip tongue. duly hang down your head and cry. Hang down your hip tongue. duly, poor boy, you're bound to die. Oh, well, now, boy. Hang down you're die. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Billy Vaughan, geboren in 1919 en overleden in 1991, was een Amerikaanse muzikant en orkestleider. Vaughan bracht in totaal 42 singles in de Billboard-hitlijsten... vaak gebaseerd op het geluid van twee alt-saxofoons. In de late jaren 1960 en de vroegende jaren 1970 woonde Vaughan in Palm Springs in Californië. Hij overleed op 26 september 1991 op 72-jarige leeftijd. Hij en zijn vrouw Marion zijn begraven in het Oak Hill Memorial Park in Escondido... Hier zijn het orkest van Billy Vaughan met Say Along Silvery Moon. fair. She's got the sweetest smile and the gentlest hand. And I love the ground whereon she stands. I love my love, and well she knows. I love the ground wish the day it soon would come when she and I could be as one. For black is the color of my true love's hair far she stands I go to the Clyde And I mourn and weep For satisfied waren achtervolgens de Celtic Thunder met Black is the Color... gevolgd door Let's Stick Together van Brian Ferry. De telefooncirkel. De telefooncirkel bestaat uit een groep mensen... die elkaar elke ochtend tussen 9 en half 10 belt. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Uitsluitend uw dagelijks telefoontje. Voor meer informatie 5717373. 5717373. 7-3. De volgende in de lijst is China Eastern. Follow the Rainbow. Paul Albert Anka, geboren in 1941, is een Canadese singer-songwriter en filmacteur die sinds 1990 de Amerikaanse nationaliteit heeft. In 1955, toen hij 14 was, nam hij zijn eerste single op, I Confess. Paul Anka treedt nog regelmatig op. Zo was hij in 2007 te zien en te horen op de North Jazz Festival in Rotterdam. Hier is Paul Enka uit 1959, Lonely Boy. The sound of the 50s. love naar het leukste radiostation van Nederland. wishes I depend Bonnie Tyler met It's a Hard Age. Zwemles. In Nederland is veel water. Daarom is het goed als men goed kan zwemmen. Juist volwassenen. Op de maandagavond van 7 uur tot 8 uur is er zwemles voor beginners. Op de maandagavonden van 8 uur tot 9 uur is er zwemles voor gevorderden. De kosten zijn 20 euro per maand. De locatie Nieuw Unicum. En de volgende is Leo Sayer met Running in My Heart. Dat ik het soms krijg Van alle dagen dat ik mezelf niet kan zijn Ik sta in de regen maar verkoop ze zonneschijn Oeh, laat me vrij Iedereen praat alsof ze weten wie ze zijn zie het nog steeds niet als ik in de spiegel kijk Ik heb alles gegeven, maar ik hoorde nergens bij En toen zag ze mij Ik weet nog goed dat ze zei Stop met doen laat me zijn. Alle schone schijn die gaat aan haar voorbij. En ze heeft me lief. Mijn vingers spelen met het briefje in mijn zak. Het is zo lang geleden dat ze deze aan mij gaf. geschreven in mijn hart Maar ik lees elke dag Stop met doen alsof Oh, ik voel het nog Ze liet me zien Ze laat me zijn gaat voorbij.